Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Nederland moet grondig veranderen, vindt de Sociaal-Economische Raad. Zo moeten ouderen in een instelling meer zelf gaan betalen voor hun huisvesting en maaltijden. Dat staat in een stuk dat een CER-commissie publiceert met het oog op de kabinetsformatie. Uit de ABBZ zou alleen nog de echte en intensieve zorg betaald moeten worden. Ook lichtere zorg moeten gebruikers zelf betalen, schrijft de CER. Een antiterreureenheid in Indonesië heeft tien mannen opgepakt die worden verdacht van het beramen van aanslagen op veiligheidstroepen en de regering. De tien werden opgepakt in de stad Solo op Java en in West-Kalimantan op Borneo. Bij de arrestaties zijn ook zo'n tien zelfgemaakte bommen gevonden. Met de geplande aanslagen zouden de verdachten hebben willen afdwingen dat Indonesië de sharia, de islamitische wet, invoert. Sinds maart zijn in het land waar de meeste moslims wonen ruim 30 terreurverdachten opgepakt. Zeven mannen werden bij opsporingsacties gedood. Op de eerste dag dat het vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam weer open was voor het publiek, heeft het museum 4500 bezoekers getrokken. De eerste bezoeker zat om 5 uur vanochtend al voor de deur. Bij de opening om 10 uur stond er bij de ingang een rij van 150 meter. Het Stedelijk Museum was sinds 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing en uitbreiding. De collectie bestaat uit 90.000 kunstwerken op het gebied van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Gisteren opende koningin Beatrix het vernieuwde Stedelijk Museum. Wielrenner Philippe Gilbert is in Valkenburg wereldkampioen op de weg geworden. De Belg sprong op de laatste beklimming van de Kouwberg weg en bleef in de laatste kilometer uit de greep van de achtervolgers. Het zilver was voor de Noor Boson Hagen. De Spanjaard Valverde werd derde. Lars Boom was op de vijfde plaats de beste Nederlander. Het weer bijna overal bewolkt met af en toe regen. Morgen regen en onweersbuien bij middagtemperatuur rond de 20 graden.